Het publiek kon bellen naar een panel in beeld en geluid in Hilversum om te doneren op Giro 555. Het startbedrag vanochtend was ruim 4,5 miljoen euro. In Rotterdam hebben agenten een man neergeschoten die op de vlucht was geslagen voor de politie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht. Het is niet duidelijk waar de man is geraakt. Hij was volgens een politiewoordvoerder aanspreekbaar. Rond kwart over tien was er een melding binnengekomen over een man met een vuurwapen. Toen de politie ging kijken zagen ze een man die aan het signalement voldeed. Toen ze hem wilden aanspreken sloeg de man op een scooter op de vlucht. Uiteindelijk wisten ze hem toch te pakken te krijgen en daarbij is een onbekend aantal keren geschoten. De Rijksrecherche onderzoekt het schietincident. Een Hagenaar van 18 die wordt verdacht van het ronselen van jihadgangers mag voorlopig niet worden uitgezet. Dat heeft de rechter bepaald in een tussenvonnis. De jongen wordt ervan verdacht dat hij de afgelopen twee jaar zeker vijf mensen heeft aangezet om deel te nemen aan de gewapende strijd in Syrië. De jongen heeft bezwaar aangetekend tegen het innemen van zijn verblijfsvergunning en pas als dit bezwaar is behandeld mag hij worden uitgezet. Bij het Leidseplein in Amsterdam is een man zwaar gewond geraakt toen er plotseling een ondergronds urinoir naar boven kwam. Een scooter die er bovenop stond kwam mee omhoog en kwam op de man terecht. Die raakte zwaar gewond aan zijn buik. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de urilift, zoals de wc's officieel heten, onverwacht omhoog kon komen is niet duidelijk. Het weer, het blijft droog. Temperatuur vannacht van 4 graden in het zuiden tot min 1 in het noordoosten.